Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De hoge Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg is overleden. Ze was een van de negen leden van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. En dat was ze al sinds 1993, toen president Bill Clinton haar voordroeg. Ze stond bekend als progressief. Ruth Bader Ginsburg leed aan alvleesklierkanker. Ze is 87 jaar geworden. De verwachting is dat president Trump nog voor de verkiezingen een vervanger voordraagt. Die moet dan door de Senaat worden goedgekeurd. De Republikeinen zijn daarin de meerderheid. Een vrouw die zeven jaar geleden een schilderij schonk aan het Rijksmuseum in Amsterdam wil dat kunstwerk terug. De 88-jarige Oosje Silberman zegt in NRC dat ze destijds in verwarde toestand verkeerde. Ze heeft nu beslag laten leggen op het doek, genaamd Compositie, dat Bart van der Lek in 1918 schilderde. Volgens kenners die NRC sprak is dat doek nu zo'n 350.000 euro waard. Het wordt gezien als een van de pronkstukken van de afdeling 20e eeuwse kunst in het Rijksmuseum. De maatregelen van het kabinet om het oplopende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen... hebben zowel positieve als negatieve reacties opgeroepen. Dat kinderen tot 13 jaar met een snotneus toch naar school mogen... kan op instemming rekenen, al had de Onderwijsbond liever gezien... dat het niet meteen na het weekend al was ingegaan. De horecamaatregelen, waaronder het eerder sluiten van cafés in het Westen... zijn volgens werkgeversorganisaties te streng. Als je horecabezoek beperkt, neemt volgens hen het risico op feestjes achter de voordeur alleen maar toe. De politie heeft op de snelweg A4 een automobilist aangehouden die 230 km per uur reed. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man werd aangehouden ter hoogte van het Zuid-Hollandse Den Horen. Daar is de maximumsnelheid 100 km per uur, ook s'nachts. Het weer, het is helder bij zo'n 6 tot 12 graden. Overdag is het zonnig en nog wat warmer dan gisteren, 20 tot 27 graden.